Take your baby by the wrist And in her mouth an amethyst And in her rush to sapphire blue days We were cool and crazy When I, you and everyone we knew Could believe, do, and share ZFM. ZFM. did, you felt so hard.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 De softwareproducent betaalt er bijna 6 miljard euro voor. Microsoft bood al internettelefonie aan voor zakelijke gebruikers en hoopt nu ook meer consumenten te trekken. Skype is een goedkope manier van bellen en daardoor populair. Gemeenten gebruiken kledingcontainers als melkkoe. Dat melden de drie grootste inzamelaars van oude kleding. Volgens hen loopt de prijs op doordat gemeenten via een aanbesteding bepalen wie de kleding mag inzamelen. Het leger des Heils betaalt nu al 1,1 miljoen euro per jaar aan gemeenten. Waar het geld blijft is niet altijd duidelijk. De Fiat heeft bij drie bedrijven en twee huizen in Zuid-Holland invallen gedaan. Justitie doet onderzoek naar drie failliete beleggingsbedrijven. Twee leidinggevenden zouden grote bedragen hebben aangetrokken en het geld vervolgens hebben gebruikt voor privéuitgaven. Er hebben zich meer dan 60 benadeelden gemeld die samen zo'n 9 miljoen euro hadden ingelegd. Syrische tanks zijn volgens ooggetuigen op weg naar de stad Hama, waar al weken wordt gedemonstreerd tegen president Assad. In de nabijgelegen steden Homs en Banyas zijn de afgelopen dagen honderden mensen gearresteerd. Ook zijn er weer tanks en militairen gesignaleerd in de buurt van de zuidelijke stad Dara, waar de volksopstand begon. De Amerikaanse wielrenner Tyler Farrar gaat vanwege de dood van Wouter Weiland morgen niet meer van start in de ronde van Italië. Farrar was bevriend met Weiland. Uit respect voor de omgekomen wielrenner werd vandaag in de Giro niet voor de ritzegen gereden. Het team van Weiland zal als eerste over de finish gaan. Feyenoord-doelman Rob van Dijk stopt aan het eind van dit seizoen met betaald voetbal. Hij is met 42 jaar de oudste voetballer van de eredivisie. Feyenoord geeft hem geen nieuw contract. Van Dijk begon zijn loopbaan in het betaald voetbal in 1992, ook bij Feyenoord. Het weer vanavond en vannacht nog kans op een enkele bui. Er kunnen enkele mistbanken ontstaan, minima rond 8 graden. Morgen overdag veel zon en overwegend droog. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit druk A is spits. Ik noem Erwin de langs de fiets is in de rand van de A. Staat op op WB. De A1 Amersfoort. Drukt voort richting K van Spits. Amsterdam ik noemde vier, tussen langs de vier Hoevelaken en is in de randstafrit Bunsvat op. Op de A6 kilo 1 Amersfoort Voort richting op Amsterdam. De A2 de, tussen Bos richting Hoevelaken Amsterdam. Dus zijn afrit bij maar 2 Bunschoot. Rijstroken 6 dus kilometer. Maar nog eh, op de a 7 kilometer. Den Bos de file tussen richting Amsterdam. Nieuwe Amsterdam. Er zijn maar maar 2